Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het downloadverbod van de video-app TikTok in Amerika is met een week uitgesteld. Nu het bedrijf een deal heeft gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Daardoor wordt TikTok een Amerikaans bedrijf, zoals president Trump had geëist. Volgens de Amerikanen vormt de Chinese app TikTok een gevaar voor gebruikersdata. In Amsterdam zijn tientallen woningen in een flat ontruimd vanwege een grote brand bij een kringloopwinkel. De brandweer is nog bezig met blussen en probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar de flat. De bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt in Amsterdam-West. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het doek lijkt definitief gevallen voor de nationale Sinterklaas-intocht op Curaçao. De overheid in Willemstad heeft besloten geen subsidie meer te verstrekken aan een nieuwe organisator. In april had de vaste organisator al laten weten geen intocht meer te organiseren. De overheid stopt de subsidie omdat mensen van kleur en Afrikaanse afkomst zich gediscrimineerd voelen. President Trump wil mogelijk deze week al een opvolger voordragen voor de overleden rechter Bader Ginsburg. En dat zou betekenen dat de Senaat die voordracht nog voor de verkiezingen kan behandelen. Trump liet gisteren doorschemen dat hij waarschijnlijk een vrouw nomineert. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben deze week een brief onderschept... die het dodelijke gif ricine bevatte. De brief was afkomstig uit Canada en gericht aan president Trump... melden meerdere Amerikaanse media. Het gif werd ontdekt bij een controle. Ricine kan iemand binnen 36 tot 72 uur doden... en er is geen tegengif bekend. De Amerikaan Bob Gore, uitvinder van de waterdichte stof Gore-Tex, is overleden. Gore ontdekte de stof min of meer bij toeval toen hij in 1969 een strook teflon uitrekte en erachter kwam dat de uitgerekte strook poreus was, maar toch geen water doorliet.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 Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol? En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zin in Zandvoort, Zandvoort?